uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. De zoektocht naar slachtoffers tussen het puin van het ingestorte appartementencomplex in de Amerikaanse staat Florida is tijdelijk stilgelegd, omdat het deel van het gebouw dat nog overeind staat gesloopt moet worden. Wanneer dat gebeurt is nog niet duidelijk, maar er is haast bij omdat er een tropische storm op komst is. De autoriteiten willen niet het risico lopen dat door de storm ook het overgebleven deel omvalt als reddingswerkers bezig zijn. Het dodental van de flatramp is opgelopen naar 24. De GGD Kennemerland zegt dat het een bewuste keuze was... om in een rapport over het hoge aantal longkankergevallen in en rondbeverwijk geen mogelijke veroorzakers bij naam te noemen. Volgens de GGD is alleen onderzocht of er meer kankergevallen waren en niet waarom. Volgens het Noord-Hollands Dagblad heeft de GGD-directeur er persoonlijk voor gezorgd... dat de naam van Tata Steel niet in het rapport voorkwam... De GGD zegt te betreuren dat in interne conceptversies wel namen stonden van mogelijke veroorzakers van kanker. Ook in Nederland zijn mogelijk honderden bedrijven slachtoffer geworden van de grote internationale cyberaanval die sinds vrijdagavond wereldwijd computers heeft lamgelegd. Het gaat in ieder geval om honderden klanten van een ICT-bedrijf in Waardenburg. De aanvallers wisten de gijzelsoftware te verspreiden via een programma om computersystemen op afstand te beheren. Na weken van daling van het aantal coronabesmettingen... stijgt het aantal besmettingen al een paar dagen. De RIVM meldde afgelopen dag 1146 nieuwe coronabesmettingen. Vorige week zaterdag waren dat er nog 429. Het is vooralsnog onduidelijk waarom het aantal besmettingen weer oploopt. Mogelijk speelt de Delta-variant een rol. Ook zijn de maatregelen versoepeld... waardoor er weer meer contact is tussen mensen. Het weer. Vannacht wordt het vanuit het zuidwesten droog. Komende dag is het wisselend bewolkt. Vooral in de oostelijke helft van het land trekken buien over.